Music. Die on this hill. Muziek van Chris Cross Amsterdam hoor je na het nieuws van 1 uur. En die krijg van Oscar. Goedenacht. Het kabinet staat in nauw contact met de EU over de nieuwe importheffingen uit Amerika. President Trump heeft die opgelegd aan landen die Groenland steunen, waaronder Nederland. Minister Van Wil van Buitenlandse Zaken wil zelf niks inhoudelijk zeggen... maar wil dat samen met Europa gaan doen. Veel politieke partijen, zoals de SP, het CDA en JA21... veroordelen de actie van Trump. De veroorzaker van het dodelijke ongeluk in Paramaribo vanochtend is een Nederlander. Volgens de Surinaamse politie gaat het om een man van 36... die reed zonder geldig rijbewijs. Het is nog niet duidelijk of hij ook onder invloed was. Hij is aangehouden en zit in een politiecel. De man knalde in volle vaart op een bus die voorrang had. Daarbij vielen vier doden, onder wie een kind. De scholen in Iran gaan vandaag weer open. Ze waren een week lang dicht vanwege de demonstraties tegen de overheid... die er al een tijd aan de gang zijn. Daarbij zouden duizenden mensen zijn gedood. Ook zijn nog eens duizenden andere mensen gearresteerd bij die opstand. De protesten zijn nog altijd niet voorbij, maar toch gaan de scholen weer open. En het was geen goede avond om maaltijdbezorger te zijn. In Rotterdam is een bezorger van thuisbezorgd met zijn scooter aangereden door een tram, meldt Rijnmond. En ook in Velp ging het mis. Op Gelderland meldt dat daar een pizza bezorger op een scooter is aangereden door een auto. Beide bezorgers hebben er alleen wat kleerscheuren aan overgehouden... en hoefden niet naar het ziekenhuis. En dan nu het weer van Weer Online. De temperatuur daalt tot iets onder het vriespunt en in het noorden kan het mistig worden. Ook overdag blijft het in het noorden grijs. In de rest van het land breekt de zon door. Het wordt 3 tot 8 graden.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 Ass bij Q Music. Het verboden woord. God, wat eh, is iedereen blij dat het er weer op zit. <laughs> Ik kan me voorstellen dat het voor jou misschien minder geldt. Want je kon er wel mooi 500 knaken mee verdienen. Maar afgelopen week speelden wij het verboden woord bij Q-Music. Alle Q-DJ's mochten het woord beetje niet zeggen. En dat uh, gingen ze nou op zijn zacht gezegd niet heel goed af. Maar liefst 96 keer is het woord beetje gevallen. 48.000 euro is daarmee <laughs> de kassa uitgegaan. Maar het heeft wel een waanzinnig leuke week opgeleverd. Even de week in een vogelvlucht. Het verboden woord. Nou, we zijn begonnen. Ja, ik heb heel erg het gevoel dat ik op een mijn zit. Ik ook. Meteen aan het werk. Ook een beetje zoals minister Oh, ik, ik heb het gezegd. nou. Hoe kan dit nou toch? Record gezet. Het is nog nooit zo snel gezegd. Nou ja, ik zeg het gewoon heel vaak. Beetje, beetje, beetje, beetje, beetje, beetje, beetje, beetje, beetje, beetje. Ik laag je een beetje. Inmiddels zit ik op elf keer. Jij hebt het nu vanmorgen ook drie keer gezegd. Ja, ik bouw een beetje. Oh! Nee, joh! Het kan nog glad zijn, vooral in het noordoosten. Maar het is wel een beetje aan het dooien. Het is bewolkt, af en toe een buitje. Ik zei... Buitje. Klinkt bijna hetzelfde. Morgen een beetje... Oké, graad op 10. Als je denkt, wat hoor ik? Dat is het geluid van een slushpuppymachine. Die heb ik gehad van nachtcollega Judith. En die heeft hem natuurlijk hier laten bezorgen om mij een klein beetje uit me doen. Oh... Judith Eik. Hallo? Wat ontzettend attent van jou. Ben je ook een glaasje of niet? Of ben je toch een beetje bang dat er misschien iets... Oké. Alle berichten die binnenkomen lezen we voor. Maar daar moeten we wel een beetje eh, hinkelend doorheen. Zij het echt? Oh, Welk woord is dat ook alweer, Wim? Ja, dat trap ik niet in, hè? Nul keer gezegd en daarna zei ik het vier keer, zo'n beetje achter elkaar. Kan beter, kan beter, hè? Hoe schat je je kans een beetje in, Maxime? Angela, ik neig een beetje meer naar niet, maar toch een voorzichtige repeat. Erik, ik moet er een beetje aan wennen, maar voor nu een repeatje. Hoor je nou, nee. Hem nog een keer laten ja? horen? We staan een beetje door elkaar heen. Oh, maar oh, jongens, ik wil dit niet meer! Ik heb dit uur dus een, eh, een gast in de studio die het verboden woord wel mag zeggen. Om mij een beetje doorheen te loodsen... kun je jezelf een klein beetje bekendmaken. Is hij beetje? Zeker? het? Oh. Ja. Oh, <laughs> niet? Casper Starmel van Kensington! heb ik ook nog even een leuk eigen nummer voor deze week. Extra toepasselijk. beetje kan Beetje. Oh, oh, oh. Ja. Ik laat jou heel veel aan het woord dit uur. Een eh, eh, verliefd. Is dat dan het idee dat ik morgen een beetje ga mee? Bijvoorbeeld. Oh, oh. Tommy. En nu hopen dat je vanavond een beetje op tijd bent. Oh, nee! Nee, nee, nee, nee, nee! En hoe eh, gaat het met synoniemen? Stukje... PC. Beetje. Nee, het is niet gezegd, toch? Ja, ik weet niet of het een compliment is. Nee, nee, ik werd een beetje... Oh, oh ja. Ja? het. Martine, hallo. Waarom ben jij nog wakker? Een beetje aan het rommelen en eh, een beetje aan het luisteren. En, uh, een beetje aan het wachten tot ik het verboden woord ga zeggen misschien, of niet? Ja, volgens mij zei je dat net. Oh, oh, nee, no, no, nee. Welk festival zou je heen gaan dan? Ik moet nog een beetje. Ja, dat was die. Jammer. Nee. Ja, ja, absoluut. En dit is natuurlijk een beetje jinxen. Het gaat me nou, best wel eh, iets wat goed af. Wat een goede week. Ja. Bruno, hoe heb je dit gedaan? Vooral focus. een beetje je... op je woorden letten. Oh! Oh! Oh! ons in de studio, Wim van Helden, staat op eh, nummer 2 in het klassement. Als hij het twee keer zegt, dan hebben wij gedeelde nummer 1. <laughs> Waar gaat de Veta van Filia eigenlijk over, Wim? De Veta van Filia gaat over een, eh, een prinses. Eh, ze komt overal, het is een beetje talent te in de lucht. Ja, daar ga je! Zeker! Gaan we lekker door, gaan we lekker door. Ehm, die voelt zich dus gewoon ontzettend alleen. En die zoekt, die zoekt naar een beetje... Ja van het verboden woord 2026. Judith Eijk en Joost Winkel. De nummers 1 op de Wall of Shame. Mike Elzega en Wim van Elden.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 Rihanna, This Is What You Came For. Daarvoor eh, Taylor Swift en The Fate of Ophelia. Maar eigenlijk wel leuk, je hebt eigenlijk twee keer Taylor Swift achter elkaar gehoord. This Is What You Came For is namelijk geschreven door Taylor Swift. Weliswaar onder een pseudoniem. Ze heeft zichzelf eh, onder de pseudoniem Nils Schuberg geschreven. Eh, waarom precies? Geen idee. Ik denk dat zij ja, niet wilde gekoppeld worden aan dit liedje of zo. Er is ook echt een hele demo opgenomen met het nummer overigens van Taylor Swift. Die heeft, ze heeft het alleen nooit uitgebracht. Ik vermoed omdat het iets te veel dance voor haar was. Want ja, hoeveel liedjes met Taylor Swift erop ken je? Ehm, dus ik denk dat, dat, dat de reden is dat ze hem uiteindelijk heeft overgedragen aan Rihanna. Sowieso, Rihanna is de koningin wat betreft overgekochte muziek. Maar, eh, voordat ik helemaal afdwaal... Het is wel geinig, want Taylor heeft er wel uiteindelijk nog wat mee gedaan. Ze heeft het nummer namelijk wel gewoon nog opgetreden tijdens de Eras Tour een paar jaar geleden. want voorheen was natuurlijk dus een, eh, ja, een soort geheim dat Niels Sjöberg eigenlijk Taylor Swift was. Maar uiteindelijk werd het een soort publiek geheim, dus iedereen wist het uiteindelijk wel. En zo zie je maar weer dat Taylor Swift toch weer overal in terugkomt. Toch een beetje de koningin van de popmuziek deze dagen, hè? De koning van de popmuziek, David Guetta, hoor je trouwens zo meteen na Louis Capaldi. Dit is The Day That I Die in de Q-nacht. On the day that I die Tell my mother I was smiling Cause I know that she'll be crying Rivers wide Tell my friends that it's alright say I'm sorry that I never text or called or wrote more letters.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 Maar wat ik je wel wil vertellen... is dat dat album een ongelofelijke luistertip is. Er staan zoveel goede liedjes op. Ik durf zelfs te zeggen, dit is het beste werk van de specifieke artiest in kwestie. En ik laat je straks even wat horen van het album. Na Olivia Dean, Man I Need. Like Music and It's My Life. Life. Afgelopen vrijdag is er eh, nieuwe muziek uitgekomen van Antoon. En daar wil ik het graag even met je over hebben... want het is het beste werk dat ik tot nu toe van hem heb gehoord. Als het aan mij ligt in ieder geval. Het is een heel album. Het album heet eh, Tot het eind van mei. Is ook eh, de titel van een heel mooi liedje wat op het album staat. En wat ik nou zo bijzonder vind aan dit album... is dat het veel diepgaander is, veel gelaagder is... dan alle muziek die Antoon tot nu toe heeft gemaakt eigenlijk. Ik bedoel, als je kijkt naar eh, het liedje... wat natuurlijk gaat over een meisje die die tegenkomt... en die hem eigenlijk al had bij... dan denk je, oké, leuke popliedjes. En ik moet ook zeggen, hij is natuurlijk ook een beetje de koning... van de studentenmuziek die hij heeft gemaakt. Hij was toch een beetje de voorganger van bijvoorbeeld Roxy Dekker. Ehm, maar nu heeft hij een beetje de verdieping gezocht. Zo heeft hij eh, één liedje, Hou van jullie, samen met Sef. Vind ik zelf misschien wel het vetste nummer van het album. Dat is nog steeds heel dansbaar. Het is nog steeds heel catchy. Maar het gaat ondertussen over het feit dat er zoveel gaande is in de wereld... met alle geopolitieke toestand eh, en alle, alle zorgen die er in Nederland spelen... dat hij denkt, ik wil wel gewoon nog even laten weten... dat ik van jullie allemaal hou. Er is zoveel aan de hand, alles waar ik niet over na wil denken... moet nu aan de kant, ik heb een plan, in de pan. Kom meer normaal. Geen tijd voor lang verhaal. Gauw van jullie, ah, allemaal. Hey. Ja, is vet toch? Gauw van jullie, ah, allemaal. Dat is dus uh, Hou van jullie. Vind ik dus echt misschien wel het beste nummer van het hele album. Maar je hebt zoveel meer voorbeelden. Want los van dat er ook gewoon nog steeds nummers op staan... waar je echt lekker op kan dansen. Ik vind Knalprobleem bijvoorbeeld ook gewoon een heerlijk nummer. Chaos zit ook vet in elkaar. En dat zijn dan weer de liedjes waar je een beetje bekender mee bent... qua antoonstijl, hè. is een beetje dat iets, iets minder diepgaande... gewoon lekker op dansen eh, liedjes... Heb je ook bijvoorbeeld nog Van God Los. Laatste liedje op het album. En dat gaat weer over het feit dat Antoon realiseert dat hij eh, eigenlijk niet meer verliefd is. En dat hij zijn relatie uit moet maken. Tenminste, dat hou ik in ieder geval uit zijn tekst. Ik weet niet of het ook echt zo met die intentie is geschreven. Maar als ik het zo hoor, denk ik dat dat wel is waar het nummer over gaat. Ja, en dat is ook gewoon weer een heel goed liedje. Wat doe je als de twijfel geen gewicht meer heeft? En je weet dat het niet klopt. Wat doe je als onzekerheid nu zeker is? dat is fucked up. Wat doe je met de hart wat niet meer verder breekt? Zag de scherven in de spiegel toen ik even keek. Honderd plannen samen, nu is mijn agenda leeg. Ben van God los. Ben van God los. Ben van God los. Ja, ik vind dit zo goed in elkaar zitten. En het ding is natuurlijk ook... Anton die eh, produceert ook zelf al zijn muziek. Maar hij schrijft ook alles zelf. Dus het is nu eigenlijk een beetje een Mozart. Het is een wonderkind dat hij alles weet, eh, weet te maken zelf. Dus hij heeft goede teksten, goede productie. Echt een tip om dat hele album eens een keer aan te zetten. Eh, het album heet Tot het Eind van Mei. Dat is dus ook een liedje van dat album. En dat is ook een bijzonder album. Want dat is weer een nummer dat gaat over zijn moeder. En die hoor je nu. Ik dacht, die laat ik je even in zijn totaliteit hier horen. Zijn moeder is een paar jaar geleden overleden. En dit is een beetje een ode aan zijn moeder geworden. Antoon, tot het eind van mei. Hoor je nu bij Q-Music. Diep in de nacht hoor ik je stem. Voel het ineens alsof ik bij je ben. Ze zeggen de tijd zocht ervoor dat het went. Maar geen dag gaat voorbij dat ik niet aan je denk. En soms ben ik bang dat ik vergeet hoe je me aankeek. Alles wat ik beloofd had heb ik gedaan toch is het los, waarom verder te gaan? Dus ik laat je niet los, laat je niet los. Ik laat je niet gaan, laat je niet gaan. Je blijft bij mij, blijf bij mij. Want ik hou van jou tot het eind van mij. Ik laat je niet los, laat je niet los. Ik laat je niet gaan, laat je niet gaan. Je blijft bij mij, blijf bij mij. Want ik hou van jou tot het eind van mij. woon in de stad, nu bij mijn zus om de hoek. Ik zat van de week nog bij pa op de bank. Hij mist je nog steeds, maar hij doet lang. En soms ga ik slecht, en maar alleen hier in de leegte. Door ik eventjes aan je dacht. Dus ik fluister je naam heel zacht. En ik laat je niet los, laat je niet los. Ik laat je niet gaan, laat je niet gaan je niet gaan, laat je niet gaan. Je blijft bij mij, blijf bij mij. Want ik hou van jou tot het eind van mij, tot het eind van mij. that I don't give up. I pray that I do my best. Pray that I can lift up.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 Won't you lead me there? Have no fear. Close your eyes, find paradise, paradise, paradise your eyes, find paradise, paradise, paradise. Close your eyes, find para. Oh my my my, there's a. Th- Rosa, Dermot Kennedy en Paradise bij Q-Music. Er zijn eh, van die liedjes die je binnen een halve seconde kan herkennen. En dat vind ik altijd zo knap, dat, er dus, dat een, een intro zo herkenbaar kan zijn... dat je gewoon binnen een halve seconde weet welk liedje het is. En dat is, om even aan te geven hoe knap dat is... ik draai bijvoorbeeld zometeen dit liedje. Nou, heb je geen idee, denk ik, als je dit hoort. Ik zou het zelf ook niet weten. Dit is eh, Think of Me van YouGal, die er zo aankomt. Ga ik je een ander liedje laten horen die ik ook zo ga draaien. En daarvan ga ik niet eens zeggen welk liedje het is, want ik denk dat je gelijk weet om welk liedje dit gaat. Nou, toch? Nog één keer? Die hoor je dus zo. Na Rondé and Never Been Better by Q. I saw you on the street. I never thought I'd see you here. Wish that I could disappear. But when you ask me how I've been, well, I just say I've never been better. Since we said goodbye, I've never been better. You'd notice it. i have never been better